Renate Kok met het NOS Journaal. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan defensietechnologie delen. Dat hebben president Biden en de premiers Johnson en Morrison bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Met het pact willen de drie landen de opkomst van China terugdringen. De drie landen willen beginnen met Australië te helpen. Dat land moet een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving krijgen. Australië zegt daarvoor een miljardenorde met Frankrijk op, meldt nieuw nieuwsite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht... die in de Verenigde Staten is gemaakt. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden vertrekt bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt door de coronapandemie tot andere prioriteiten in zijn leven te zijn gekomen. Daarom stapt hij na 2024 op bij het wereldberoemde orkest. Van Zweden is er dan pas zes jaar dirigent geweest. Wat hij na 2024 gaat doen weet hij nog niet. Zijn contract met het Hong Kong Philharmonic Orchestra loopt dan ook af. In het slechtste scenario worden in december meer dan 400 IC-bedden bezet door coronapatiënten. Dat zei RIVM-directeur Van Dissel tijdens de coronabriefing in de Tweede Kamer. Virussen verspreiden zich in het najaar doorgaans eenvoudiger. Van Dissel benadrukte dat het moeilijk te voorspellen is wat het effect daarvan zal zijn. Het weertje is bijna overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 16 graden. Later overdag veel bewolking. In het noordoosten mogelijk ook wat regen.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 This is the moment. This is the hour when I can open up tomorrow like a flower, and with my hand too everything I planned to fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment, my final turn.